En de belangrijkste conclusie is dat die veranderingen die we nu daar zien... dat die eh, potentieel desastreuze gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. De wetenschappers willen meer onderzoek doen naar hoe we het beste om kunnen gaan... met die gezondheidsrisico's van klimaatverandering. In verschillende steden in België wordt er gedemonstreerd tegen de uitspraak in de zaak Sandadia. Die jongen kwam bijna vijf jaar geleden om het leven bij een ontgroening. Leden van de betrokken studentenclub kregen vorige week werkstraffen en een boete. En de demonstranten vinden die straf te laag. Niet alleen op straat, maar ook online zijn mensen er boos over. Zo werden de namen van die daders op YouTube en TikTok gedeeld. Je hoort correspondent Ardy Stemerding. Ook daar komt dan weer kritiek op. Hè? Onder andere van de rechterlijke macht. Die zegt, eh, voer deze discussie eh, eh, niet op deze manier. Maar ook de minister van Justitie die zei al... mensen, kijk uit, de rechter heeft niet voor niks gesproken. En dit lijkt een beetje uit te draaien op een soort TikTok-justitie. En Kylie Minogue is terug. De carrière van de Australische zangeres liep de afgelopen jaren niet helemaal lekker. Maar nu heeft ze weer een hit te pakken. En dat komt vooral door, hoe kan het ook anders, TikTok.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 fingers play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 左右。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 touch the sky. Mumbo number five.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 to shoulder blurry